radicale bezuinigingen de recessie kunnen verscherpen. Oud-premier Lubbers benadrukte dat de situatie nu anders is dan in de jaren 80, toen onder zijn leiding drastisch werd bezuinigd. En volgens oud-premier Kok zijn volgend jaar mogelijk extra bezuinigingen nodig als er majeure tegenvallers zijn.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 De ME voerde charges uit en arresteerde acht mensen wegens geweldpleging en afsteken van zwaar vuurwerk. Tijdens de bekerwedstrijd werd AZ-doelman Esteban op het veld aangevallen door een Ajax-fan. Die kreeg van Esteban enkele schoppen, waarna de scheidsrechter de doelman rood gaf. De selectie van AZ stapte van het veld. Ajax stond toen met 1-0 voor. Wat de KVB verder met de wedstrijd wil is nog nog niet bekend. Honderden huisartsen zijn van plan om vandaag drie uur lang hun praktijk te sluiten. Ze zijn tussen 10 en 1 uur alleen beschikbaar voor spoedgevallen. In die tijd debatteert de Tweede Kamer met minister Schippers over het korten van de vergoedingen aan huisartsen. En die vinden dat onaanvaardbaar. Ze hebben naar eigen zeggen veel taken overgenomen van ziekenhuizen en hebben daardoor meer gedeclareerd. In België staken ambtenaren de hele dag tegen de pensioenplannen van de nieuwe regering. Treinen rijden niet, scholen blijven dicht, de post wordt niet bezorgd en het huisvuil wordt niet opgehaald. Mogelijk wordt ook het vliegverkeer getroffen. De regering van premier Di Rupo verhoogt de pensioenleeftijd van 60 naar 62. De ambtenarenbonden vinden dat ze veel te weinig zijn betrokken bij het overleg daarover. Drie prominente oud-politici waarschuwen voor nieuwe bezuinigingen. In Nieuwsuur zeiden de oud-bewindslieden Bolkestein, Lubbers en Kok dat die riskant kunnen zijn voor de economie. Volgens Bolkestein kunnen ze leiden tot verdieping van de recessie. Lubbers benadrukte dat de situatie